Hij praat daarbij over de mislukte poging om een kabinet te vormen van VVD en CDA... met gedoogsteun van de PVV. Opstelte kwam een uur geleden aan op Paleishuis ten Bos. Later vandaag geeft hij een persconferentie, maar hoe laat dat zal zijn is nog niet bekend. De NOS zendt de persconferentie rechtstreeks uit via Nederland 1 en Radio 1. Bij een zelfmoordaanslag in het noorden van Afghanistan zijn zeven doden gevallen, onder wie zeker vier politieagenten. Nog eens vijf mensen raakten gewond. In de provinciehoofdstad Kunduz blies een man die op een motorfiets zat zichzelf op. De laatste tijd zijn er in de regio geregeld aanslagen. Kunduz is een belangrijk transportknooppunt, ook voor de coalitietroepen die vechten tegen de Taliban. In Nieuw-Zeeland is een avondklok ingesteld vanwege de aardbeving die het Zuidereiland heeft getroffen. Het epicentrum lag ten westen van de stad Christchurch. Daar zijn gebouwen, bruggen en wegen beschadigd. Enkele mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 7,1 op de schaal van Richter. Ziekenhuizen hebben hun medische prestaties het afgelopen jaar sterk verbeterd. Vooral patiënten met herseninfarcten, borstkanker en doorlichtwonden worden beter behandeld. Dat schrijft het AD in de jaarlijkse ziekenhuistop 100. Het beste ziekenhuis is volgens de krant het Flevo ziekenhuis in Almere. De wielerploeg van Team Sky trekt zich terug uit de Ronde van Spanje. Aanleiding is de dood van de masseur van de ploeg. De 43-jarige Tsema González stierf gisteren aan de gevolgen van een bacteriële infectie. Onderzocht wordt of ook andere leden van Team Sky zijn besmet. Aan het begin van de achtste etappe van de Ronde van Spanje werd een minuut stilte in acht genomen.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 drummer speelt een break in haar steek, Daar gaat Loesje met dat leuke bloesje. Loesje vindt de drummer toch zo'n echte leuke vent. Loesje, echt een leuke vent. echt een leuke vent. leuke vent. swallows have learned how to fly.